en een voorspoedige start. Dit is Ewald de Jong met het NOS. Waarschuwt voor gladheid en ijzel boven de lijn Leeuwarden-Emmen. Er is code oranje afgegeven, wat betekent dat voorzichtigheid geboden is. In Groningen, Friesland en Drenthe zakt de temperatuur onder het vriespunt... en daarbij regent het licht. Het water op de weg vriest op en daardoor kunnen de wegen verraderlijk glad zijn. KNMI verwacht dat de gladheid aanhoudt op de komende ochtend. Een Duits persbureau heeft begin dit jaar 300.000 euro geboden voor een foto van prins Friso in het ziekenhuis waar hij verpleegd werd na zijn ski-ongeluk. Een verpleger zou van het persbureau drie ton krijgen als op de foto ook Friso's vrouw en eh, Mabel en koningin Beatrix zouden staan. Een foto van alleen de prins was goed voor een ton. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is de verpleger niet op het aanbod ingegaan, maar heeft hij meteen de directie ingelicht. De woordvoerder noemt de actie van het onbekende Duitse persbureau immoreel. Over de Nederlandse pers is de woordvoerder juist positief. De humanitaire situatie in Syrië verslechtert snel doordat het wapengeweld toeneemt. Dat zegt hulporganisatie Artsen zonder Grenzen. Ziekenhuizen worden aangevallen en 2 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. grote delen van het land zijn onveilig omdat er wordt gevochten. Ook voor de Syrische vluchtelingen in Libanon en Irak schiet de hulpverlening tekort, zegt Artsen zonder Grenzen. Door de winter wordt de situatie nog slechter. De Serious Request actie van 3FM heeft na drie dagen 3 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna drie keer zoveel als vorig jaar rond deze tijd. De drie DJ's van 3FM blijven tot en met kerstavond in het Glazen Huis in Enschede... om geld in te zamelen tegen kindersterfte. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op ijzel en sneeuw. De ANWB waarschuwt dus voor gladheid op uitgebreide schaal door ijzel in het noordoosten. In de rest van, de land, eh, van het land motregen. Overdag is het grijs en regenachtig. In het midden en zuiden wordt het een graad of 7.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 Nasty. Yeah too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here to party. elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Who ready to party out there? I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Oh, I'm overdue. Give me some room. I'm coming. Giving just what you love to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we a jam, like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your deepest.